Ze werden ruim een week geleden aangehouden in verband met de verdwijning van het meisje in 1992. Het zijn de pleegmoeder van Willeke en de zoon van de pleegmoeder. Onderzoek in en rond haar boerderij in Koekangen heeft niets opgeleverd. De twee worden nog wel als verdachten beschouwd. Het CDA doet alleen mee aan onderhandelingen met VVD en PVV... als er een begin van overeenstemming is tussen die partijen. Anders is het tijdverspilling, zegt CDA-fractieleider Verhagen. Volgens hem zijn er niet alleen grote verschillen tussen CDA en PVV... maar ook tussen VVD en PVV. Verhagen wijst op de economie, de zogeheten kopvoldentax en de etnische registratie die de PVV wil. De twee Nederlandse vrouwen die in Zuid-Afrika waren opgepakt zijn op borgtocht vrijgelaten. Ze waren vannacht van hun bed gelicht omdat ze in oranje jurkjes op de tribune zaten bij de wedstrijd Nederland-Denemarken. Volgens de FIFA was dat een illegale reclamestunt van Bavaria. De vrouwen moeten volgende week voor de rechter komen. Minister Verhagen noemt de arrestatie buiten proportie. Als de FIFA een probleem heeft met oranje jurkjes... moet de organisatie dat volgens hem uitvechten met Bavaria. Bij een grote brand in Dordrecht zijn 18 mensen gewond geraakt. Het vuur heeft zeker zes appartementen verwoest, volgens de politie na een explosie. Een deurwaarder was bezig een appartement te ontruimen. Maar of de brand daar is begonnen is niet bekend. Acht van de 18 gewonden in Dordrecht zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is er slecht aan toe. De Italiaanse doelman Buffon moet de twee resterende groepswedstrijden op het WK vrijwel zeker missen. Hij heeft een lichte hernia. Buffon werd afgelopen maandag tegen Paraguay in de rust vervangen. Hij speelde een hoofdrol op het vorige WK toen Italië wereldkampioen werd. Het weer, veel zon en een stevige noordoostenwind. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en waait het weer stevig.